Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS en Iran direct met elkaar gaan onderhandelen over het nucleaire programma van Iran. De gesprekken beginnen zaterdag, zei Trump na zijn ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Hij herhaalde dat hij vindt dat voorkomen moet worden dat Iran kernwapens ontwikkelt. Een Iraanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat Iran echter alleen indirect via Oman met de VS wil onderhandelen. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst bevestigd dat er Oekraïense militairen actief zijn in de Russische grensregio Belgorod. Vorig jaar veroverde Oekraïne een deel van de Russische regio Koersk. En sinds vorige maand zijn er berichten dat er ook gevochten wordt in de aangrenzende regio Belgorod. Het Oekraïnse leger wil voorkomen dat Rusland daar de grens oversteekt. In Parijs woedt een grote brand in een recyclingfabriek. Er zijn meer dan 200 brandweerlieden aanwezig om het vuur te bestrijden. Volgens de directeur van de afvalfabriek is het gebouw niet meer te redden. De brand ontstond in de kelder en heeft zich verspreid door het hele pand. Voor zover bekend is niemand gewond. De 31 mensen die binnen waren zijn geëvacueerd. Door de brand zijn boven Parijs grote zwarte rookpluimen te zien. Omwonenden krijgen het advies uit de buurt te blijven en ramen en deuren dicht te houden. VVD-kamerlid Roelien Kamminga wordt de nieuwe burgemeester van Groningen. Ze is de opvolger van waarnemend burgemeester Mirjam van het Veld van het CDA. Die nam de taken over van VVD'er Koen Schuiling... die vorig jaar werd gedwongen ontslag te nemen... vanwege een boete voor schending van de eerbaarheid. Het weer op de meeste plekken helder.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 I miss you so have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone.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 Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix.